12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kinderartsen willen dat actieve levensbeëindiging ook mogelijk wordt bij jonge kinderen. Uit onderzoek dat vanavond is aangeboden aan de Tweede Kamer... blijkt dat 84% van de gespecialiseerde kinderartsen daarvoor is. Nu is euthanasie voor kinderen onder de 12 verboden... omdat ze tot die leeftijd niet wilsbekwaam zijn. Volgens de artsen leiden sommige kinderen door het verbod te veel tijdens het stervensproces. De oud-dictator van Zimbabwe, Mugabe, is in kleine kring begraven. Uiteindelijk toch in zijn geboortedorp Kutama. De regering wilde hem laten begraven op een erebegraafplaats in de hoofdstad Harare. Na veel overleg was de familie daarmee akkoord gegaan en er was al een mausoleum voor hem gebouwd. Maar deze week bleek dat de familie zich had bedacht en dat Mugabe toch in zijn geboortedorp zou worden begraven. Bij een brand in een woning in Brunsum zijn een meisje van vijf en haar moeder gewond geraakt. Waarschijnlijk is het meisje langs een brandende kaars gelopen en heeft haar kleding vlam gevat, zegt de politie. Het meisje is zwaar gewond. In Amsterdam zijn 90 supporters van Groningen aangehouden in een café. Volgens de politie hadden ze een vechtafspraak met Ajax-supporters. De politie had een tip gekregen. De Groningers hadden onder meer wapens en drugs bij zich... maar niet één van hen had een kaartje voor de wedstrijd van vanavond. Ajax-supporters in de buurt maakten zich snel uit de voeten. Sivan Hassan heeft de wereldtitel veroverd op de 10 kilometer... op de wereldkampioenschappen atletiek in Doha. Ze won in 30, 17 en 62 honderdste. Het is voor Sittard niet gelukt om voor het eerst dit seizoen een competitieduel te winnen. Thuis tegen Sparta bleef het 0-0. Eerder vanavond won Ajax thuis met 2-0 van FC Groningen. En Heerenveen won zijn uitwedstrijd tegen VVV Venlo met 3-0. Het weer, buien bij een matige tot krachtige wind, aan zee soms hard, vannacht rond de 13 graden. Morgen bewolkt en misschien een regenachtig, ook met een stevige wind, aan de kust misschien even stormachtig. En het wordt dan weer ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.